Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Utrecht, onder meer in de wijk Ondiep, was het onrustig. In een filmpje op Twitter is te zien dat enkele tientallen mensen met vuurwerk en terrasmeubilair gooien. Volgens omwonenden ging het om aanhangers van Feyenoord, ADO Den Haag en FC Utrecht. Rond middernacht hadden supporters zich verzameld bij een wegrestaurant langs de A12. Toen de politie kwam, gingen ze er vandoor. De hooligans liepen daarbij over de snelweg, die korte tijd in beide richtingen was afgesloten. Twintig mensen zijn aangehouden. Voor de tweede keer dit jaar heeft er brand gewoed in de Trump Tower in New York. Op de vijftigste verdieping sloegen de vlammen uit een appartement in de wolkenkrabber. Een persoon is zwaar gewond geraakt, mogelijk de bewoner. Vier brandweerlieden liepen lichte verwondingen op. De Trump Tower is het kroonjuweel van het vastgoedimperium van de Amerikaanse president. Op Twitter zei Trump dat de brand klein bleef dankzij het goede ontwerp van het gebouw. Begin dit jaar was er al brand op het dak. Toen had een klimaatinstallatie vlam gevat. Venezuela maakt een einde aan de grensblokkade van Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat heeft minister Blok afgesproken met de regering in Caracas. Blok maakte een rondreis door de regio. Er liepen al contacten met Venezuela over de grensblokkade... en toen er een oplossing in zicht was... besloot Blok ook naar Caracas te reizen. Begin dit jaar sloot Venezuela de grens... om de smokkel naar Aruba, Bonaire en Curaçao tegen te gaan. Het land verkeert in een politieke en economische crisis. Blok heeft nu toegezegd dat de smokkel actiever zal worden bestreden. Het weer. Het is een vrij heldere nacht met minima van 9 tot 11 graden. Daarna opnieuw een mooie lentedag. Het wordt 18 tot 22 graden. Alleen in het westen is er wat meer bewolking. Ook maandag nog zon, wel iets minder warm.